Aanleiding voor de maatregelen is een bommelding... op de luchthaven van Hoofdstad afgelopen zaterdag. Lula da Silva won de verkiezingen nipt van huidig president Jair Bolsonaro... Sinds die verkiezingsuitslag lopen de spanningen op tussen aanhangers van beide politici. De overdracht van de macht is op 1 januari. China heeft in de afgelopen 24 uur 71 gevechtsvliegtuigen en 7 marineschepen over de straat van Taiwan laten passeren. Dat meldt persbureau Reuters. Het machtsvertoon is volgens China een resoluut antwoord op de provocaties van Taiwan en de VS. Die landen werken intensiever samen op militair gebied. Eerder dit jaar bezocht de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi Taiwan. Peking beschouwt bezoeken van buitenlandse regeringen aan het eiland als erkenning van Taiwans onafhankelijkheid. In de Servische stad Pirot is een goederentrein ontspoord en daarbij is een ammoniakgaswolk vrijgekomen. Zeker 50 mensen raakten vergiftigd, zeven van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De burgemeester heeft de noodtoestand uitgeroepen. Komende dag blijven daarom alle scholen in Pirot gesloten. De dikke gaswolk zorgde voor beperkt zicht op een nabijgelegen snelweg. Daardoor botsten enkele auto's. Hoe de trein in de Servische stad kon ontsporen is nog niet duidelijk. Het aantal doden door de hevige kou in de Verenigde Staten tijdens de kerstdagen... is volgens Amerikaanse media opgelopen tot boven de 30. Sommige bronnen gaan uit van minstens 34 slachtoffers. Verwacht wordt dat het aantal nog oploopt. De meeste doden vielen in het verkeer. Het wordt wel vaker extreem koud in de VS. Toch is het opvallend dat het winterweer zich zo over zo'n groot gebied uitstrekt. Namelijk van de grens met Canada tot aan Mexico.